Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Willem Holleder zegt dat het boek dat zijn zus Astrid over hem heeft geschreven niet klopt. Het boek staat vol leugens, zei Holleder tijdens een proforma-zitting in het proces tegen hem in Amsterdam. Astrid omschrijft haar broer in het boek als een uiterst gewelddadige crimineel die zijn familie 30 jaar lang terroriseerde. Holleder ontkent dat en zegt dat hij altijd alles voor zijn familie heeft gedaan. Dieven hebben het steeds vaker gemunt op kledingcontainers. Volgens inzamelorganisatie Symphony zijn in drie weken tijd al elf containers leeggehaald. Het gebeurde vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. Symphony zegt dat de dieven de containers helemaal leeghalen en de kleding verkopen. Om de schade te beperken verstopt Symphony nu GPS-zenders tussen de kleding. De agent die schoot op een voortvluchtige crimineel in Amsterdam-West wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij niks verkeerds gedaan. De crimineel ontsnapte in januari tijdens een verlof uit een tbs-kliniek. Bij een achtervolging schoot een politieman hem in zijn elleboog. De crimineel vond dat buitenproportioneel, maar volgens het OM had hij de indruk gewekt dat hij een wapen had. De transportkosten voor energie gaan omhoog. Huishoudens moeten daardoor per jaar gemiddeld 13 euro meer betalen. Vooral het transport van gas wordt duurder, omdat steeds minder mensen een gasaansluiting willen. De netbeheerders maken kosten om die huizen veilig af te sluiten. Minister Koenders gaat er in de EU voor pleiten om het overleg met Turkije over een EU-lidmaatschap op te schorten. Eerst voelde hij er weinig voor, maar hij wil gehoor geven aan de wens van een Kamermeerderheid. Vanochtend werd duidelijk dat ook de Duitse bondskanselier Merkel de onderhandelingen met Turkije op een laag pitje wil zetten. Het weer, steeds meer bewolking, lokaal kan een spat regen vallen. Vannacht vriest het bijna nergens meer, alleen in het zuiden zijn er minima rond het vriespunt. Morgen veel bewolking met lokaal een lichte bui en het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Ik noem de files in de Randstad met meer dan een kwartier vertraging. Die staan op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Rudolf Arendsveen. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht-Oost. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Randweg-Dordrecht. Een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Schiedam-Noord 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En ook een aanrijding op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Hilversum en Knopen de Rijnsweert 7 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. 20 minuten voor het stuk nog tussen Hagenstein en Noordloos op de A27 richting Breda.